Levi van Eck met het NOS-journaal. Vrijwel door de motie. 76 stemden tegen en daarmee werd de motie van afkeuring afgewezen. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer eerder moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat zijn Amerikaanse collega Trump zich terugtrekt uit de Iran-deal. Hij baseert zich op gesprekken die hij de afgelopen dagen had in het Witte Huis tijdens zijn bezoek aan de VS. Op 12 mei moet Trump beslissen of de VS de deal met Iran verlengt... die in 2015 onder leiding van Barack Obama werd gesloten. Door de deal vervalt een groot deel van de economische sancties tegen het land. In ruil daarvoor perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in. Facebook heeft een goed eerste kwartaal achter de rug... ondanks het privacy-schandaal rondom Cambridge Analytica. Het bedrijf draaide meer omzet dan verwacht, ruim 9 miljard euro. Vorig jaar was dat nog ruim 6 miljard euro. Daarnaast zijn er nu maandelijks 2,2 miljard gebruikers actief en ook dat is meer dan verwacht. Cambridge Analytica verzamelde via Facebook de gegevens van zo'n 87 miljoen Facebook-gebruikers. De privéadvocaat van de Amerikaanse president Trump, Michael Cohen... zal geen vragen beantwoorden in de rechtszaak die pornoactrice Stormy Daniels tegen hem heeft aangespannen. Hij zal zich beroepen op het zwijgerecht. De pornoactrice beschuldigt Cohen van laster. Ze zegt dat ze is bedreigd om zo de vermeende seksuele relatie met Donald Trump in 2006 niet openbaar te maken. De advocaat heeft steeds ontkend dat hij achter de bedreiging zat. Wel gaf hij eerder toe dat hij uit eigen zak 130.000 dollar zwijgeld betaalde aan Daniels.